uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de straten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk, waar tienduizenden mensen demonstreren, zijn tanks gesignaleerd. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels 125 mensen opgepakt. De betogers gingen vandaag opnieuw de straat op, ondanks een demonstratieverbod. Er zijn in Wit-Rusland al weken protesten tegen president Lukashenko. De betogers willen dat hij vertrekt en dat politieke gevangenen worden vrijgelaten. Bij de presidentsverkiezingen begin augustus werd Lukashenko tot winnaar uitgeroepen, maar wordt beschuldigd van fraude. Zeker 150 vrijwilligers doen in de omgeving van Apeldoorn mee aan de zoektocht naar een vermiste man. De 25-jarige man met autisme verdween woensdagochtend uit de gesloten afdeling van een instelling in Apeldoorn. De politie houdt toezicht bij de zoektocht en controleert onder meer of iedereen een mondkapje draagt. Er zijn ook honden en drones ingezet. De afgelopen dagen is al intensief naar de 25-jarige man gezocht zonder resultaat. De regering van Qatar heeft nieuwe arbeidswetten bekendgemaakt... bedoeld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo gaat het minimumloon met 25% omhoog naar omgerekend 230 euro per maand. Zowel voor binnenlandse als buitenlandse werknemers. Verder krijgen ze een vergoeding voor huisvesting en eten. Qatar is gastheer van het WK voetbal in 2022 en ligt al jaren onder vuur vanwege de omstandigheden waaronder buitenlandse arbeiders werken aan de bouw van de stadions. De Formule 1 Grand Prix van België is gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit reed op het circuit van Spa-Francorchamps van begin tot eind vooraan. Het is de 89ste overwinning in de Formule 1 van de Mercedes-coureur. Dit seizoen won hij al vijf van de zeven races. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas werd in België tweede... en Max Verstappen veroverde zonder problemen de derde plaats. Het weer, buien trekken van noord naar zuid en dan waait een stevige noordenwind. Tussendoor af en toe zon bij zo'n 21 graden. In de loop van de avond op de meeste plaatsen droog.